Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Moldavië lijkt de pro-Europese partij van president Sandu de verkiezingen te winnen. Met ruim driekwart van de stemmen geteld staat de partij op 44 procent. Het pro-Russische patriotische blok volgt op afstand met 28 procent. Moldavië wil over vijf jaar lid worden van de Europese Unie... maar de steun daarvoor leek de afgelopen tijd af te nemen... mede door Russische desinformatiecampagnes. Israël lijkt de strijd in Gaza-stad niet te onderbreken. Vanmiddag vroeg Hamas om een tijdelijke gevechtspauze in een deel van de stad... om het leven van twee Israëlische gijzelaars te kunnen redden. Door de strijd zou Hamas het contact met hen hebben verloren. Maar Israël reageerde daar niet op en heeft opnieuw inwoners van Gaza-stad gesommeerd te vertrekken. De Amerikaanse mormonenleider Russell Nelson is overleden. Hij werd in 2018 leider van de geloofsgemeenschap. Hij was, toen al 93 jaar. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de Mormoonse kerk voluit heet, streeft naar herstel van het oorspronkelijke christendom en heeft wereldwijd ruim 17 miljoen leden. Russell Nelson was 101 jaar. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man een mormoonse kerk aangevallen en daarbij iemand gedood. De dader ramde met een auto de ingang van de kerk en opende het vuur op honderden gelovigen. De kerk vloog ook in brand. Naast een dode zijn er zeker negen gewonden. De dader werd doodgeschoten door de politie. In het Brabantse Sint-Willebrord is een voetbalwedstrijd tegen een team uit Roosendaal vanmiddag volledig uit de hand gelopen. Een ruzie tussen twee spelers leidde tot een vechtpartij waarbij tientallen mensen betrokken waren, schrijft Omroep Brabant. Meerdere mensen raakten gewond. Eerder waren er ook al incidenten bij wedstrijden tussen de twee clubs. Het weer. Vannacht blijft het droog en er kan mist ontstaan. Minima tussen 5 en 11 graden. Morgen af en toe zon, maar ook plaatselijk een bui.